De Cypriotische minister van Binnenlandse Zaken heeft er geen vertrouwen in dat er snel een Europese regeling voor herverdeling van migranten komt en vraagt daarom landen afzonderlijk om te helpen. In Dayton, in de Amerikaanse staat Ohio, is een waken gehouden voor de mensen die gisteren zijn doodgeschoten bij een bar. Honderden mensen verzamelden zich bij de bar in de drukke uitgaanswijk, waar gisteren negen mensen werden doodgeschoten en 27 mensen gewond raakten. Bij de herdenkingsdienst werden duiven losgelaten, bloemen gelegd en er werd gezongen. En ook werden de namen van de slachtoffers voorgelezen. Een toespraak van de gouverneur van Ohio werd onderbroken door een skanderende menigte... die hem opriep om iets te doen tegen het wapengeweld in de VS. De demonstranten in Hongkong brengen het één land, twee systemen principe in gevaar. De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, heeft dat gezegd op een persconferentie. Het was voor het eerst in weken dat ze wat van zich liet horen. De betogers vinden dat China de vrijheden in Hongkong aantast. Volgens Lam veroorzaken de protesten een extreem gevaarlijke situatie. De betogers proberen vandaag het verkeer en het vervoer in Hongkong lam te leggen. Er staan veel files en honderden vluchten zijn geschrapt. Ron Jans wordt trainer in de Verenigde Staten. Hij heeft een contract getekend bij FC Cincinnati... dat dit seizoen voor het eerst uitkomt in de Amerikaanse voetbalcompetitie. Jans was de afgelopen twee seizoenen technisch manager bij FC Groningen. Zijn laatste trainersklus was bij PEC Zwolle, waar hij in 2017 stopte. Het weer, buien met kans op onweer, later wat zon... maar vanmiddag weer wat buien, vooral in het oosten en noordoosten. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En jij beleeft het. Ladies and gentlemen, welcome aboard Coconut Airlines. We will be flying at approximately 32,000 feet at 800 miles per hour. Refreshments will be served if we take off. Fasten your seatbelts and don't do anything that I wouldn't do.